Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Deze week over het bloedbad in de Syrische stad Haula. Vrijdag kwamen daar zeker 92 mensen om het leven toen het Syrische leger het vuur opende op betogers. Volgens de oppositie waren bij de aanval ook regeringsmilities betrokken die demonstranten in koele bloeden executeerden. VN-waarnemers die te hulp werden geroepen weigerden te komen, al dus de oppositie. De Syrische regering wijst elke verantwoordelijkheid aan de hand en houdt terroristen verantwoordelijk voor het geweld. Onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Arabische Liga hebben de aanvallen scherp veroordeeld. Ze willen dat president Assad verder onder druk wordt gezet om te stoppen met het geweld. Popdiva Lady Gaga heeft haar concert in Indonesië afgezegd na dreigementen van islamitische fundamentalisten. Het zogenoemde Islamitische Verdedigingsfront noemt Lady Gaga een boodschapper van de duivel en dreigde met chaos en geweld. Haar sexy kleding en uitdagende danspasjes bederven de jeugd, stelt het front. De Indonesische autoriteiten wilden dat Lady Gaga haar show vanwege de dreigementen zou aanpassen, maar dat weigerden ze. Vorige week protesteerden christelijke betogers op de Filipijnen tegen een concert van de zangeres en in Zuid-Korea mochten fans van onder de 18 het concert niet bijwonen. In Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Volgens het Britse ministerie van Defensie is er zeker één Brit onder de slachtoffers. Hij zou met zijn voertuig in de provincie Helmand op een bermbom zijn gereden. Ook in het oosten van Afghanistan is een NAVO-militair gedood bij een aanslag. Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. En het dodental voor het jaar staat inmiddels op 165. Het weer... Het is zonnig en droog. Het wordt van 18 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. In het oosten is er kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A5 tussen Hoofddorp en Haarlem. En op de A9 tussen IJmuiden en Alkmaar.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 Now the sun turned to rain on my left turned to pain. Lord, it's rain in the same. sweetly on my back down. Blues was dat. Papa Chubby zong dat voor ons. En het was van de cd van Samus Choice. Blues voor Pensionada. Welkom bij twee uur zonovergoten en Jazz met Peter de Boer en Fred Kroosberg. We gaan snel door, want muziek moeten draaien vandaag. En dat is eh, Wake Up Alone van de bekende Amy Winehouse. It's okay in the day I'm staying busy Tied up enough so I don't have to wonder where is he Got so sick of crying So just lately When I catch myself I do a 180 I stay up, clean the house At least I'm not drinking Run around just so I don't have to think about thinking And that silent sense of content That it sunsets He is fierce in my dreams, seizing my guts He floods me with dread Soaked to his soul He swims in my eyes by the bed Pour myself over here As far as my heart I'd rather be restless The second I stop The sleep catches up And I'm breathless This ache in my chest Cause my day is done now The dark covers me my blood are running cold I stand before him It's all He gets fierce in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling. much of a plan I just started walking I had enough of this old town And nothing else to do It was one of those nights You wonder how nobody died We started talking you didn't come here to have fun, you said, well, I just came for you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor looked at me No more than sympathy My lies, you have heard them My stories you have laughed with My clothes you have torn Nothing Really Ends. Ik werd er helemaal ontspannen van. Ik weet niet of ik het uitspreek, maar er staat Deus of Deus. Wat het waard is. We gaan naar Jos Stone en ze gaat er heerlijk eh, iets ons vertellen. Tell me about it. wants to be right the rain is better when something is wrong You get excitement in your bones And everything you do's a game When night comes and you're on your own You can say I chose to be alone Who wants to be right the rain is harder when you're on top Cause when hard work don't pay off wat een geluid was dat. Adele, iedereen heeft dat natuurlijk herkend, maar een nummer wat niet zo heel veel wordt gespeeld. Light as Pain. En daarvoor B.B. King en Ray Charles in het heerlijke nummer Sinner Prayer With. We gaan naar Charlie Parker. Het is een lang nummer. I can't get started. play me something slow. Play me the songs for the lonely ones. Play me something that I know. Hey, Mr. DJ, DJ, I'm a little sad more tonight. Play me something just for me and my baby. Won't you make everything? till the end. Ja, wie van zwaar geschut houdt, die gaat op vrijdag 6 juli naar het Noordzee Jazz Festival. En die kan in de nailzaal een eh, gigantische hoeveelheid grote artiesten bewonderen. Waaronder Van Morrison, die u net eh, hoorde met DJ. En Van Morrison treedt op vanaf eh, kwart over zeven ongeveer. Daarvoor John Hyatt en een combo. Na Van Morrison, Caro Emerald. Dan nog Jill Scott. En Chick tot diep in de nacht met de Nile Rodgers. Dus dat wordt wat op het Noordzee Jazz Festival met gigantisch grote optredens. Ook Rita Reis doet nu ook nog een keertje mee. Als je daarvan houdt, dan kan je nog... Eh, ook op die vrijdag naar Zaal Madeira. En zij zal ongeveer om kwart voor tien gaan optreden. Dus zorg dat je erbij bent met het trio Peter Beets. We gaan uh, swingen. En als we gaan swingen, dan denken we natuurlijk aan het Rosenberg Trio. En die hebben een prachtige cd gemaakt. En die heette ook de Rosenberg Trio Live in Samoa in Frankrijk. Waar alle zigeunerbeentjes uh, zorgen dat er een goede sfeer is. En dat er eh, fantastisch snel en vlot gespeeld gaat worden. Wij gaan luisteren naar de Rosenberg Trio met het nummer Artillerie Lourde. Ja, dat was eh, heerlijk swingen met eh, het Rosenberg Trio. Ik heb een eh, prachtige cd in de hand met drie nummers. En dat is gebaseerd op het fileprobleem in Nederland. En ja, Zandvoort staat er onbekend. Maar dat is totaal verkeerd ingeschat. Want als je weet wanneer je op moet staan. En op tijd hier naartoe moet gaan. En ook weer terug moet gaan. Heb je helemaal geen last van file. Maar om iedereen nog even bij de les te houden. Gaan we nu een, een nummer draaien van Rob Zorn. En dat heet Ik sta weer in de file blues. heb weg zie ik de mensen die wel moeten, net als ik. Overal die arme mensen, die gevangen, net als ik. Onderweg zie ik de mensen die wel moeten, net als ik. Wanhopig maar gelaten staan te wachten. Ja, ja ik in de vieren nee je ziet me weer niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar hoe laat heb geen idee. Ja ik sta weer in de vieren nee je ziet me weer niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar hoe laat. Ik heb elke dag opnieuw die file, ik geef toe, dat is niet zo fijn keer op keer maar weer die file. Ja, ik geef toe, dat is niet fijn. Elke dag opnieuw die file. Ik geef toe, dat is niet fijn. Maar liever dat dan opgepakt als, als, als er dientjes in de sta in de file, nee, je me niet mee. Oh, nee, ik mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar hoe laat? Ja, ik sta weer in de file, mee je me niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar hoe laat? José. suddenly appeared before me The only one my heart will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Always in My Heart is de cd die ik in mijn handen heb. En dat wordt eh, gebracht door het trio Joep Peters. En ik zou hem de Nederlandse Nat Connelly eh, willen noemen. Het eerste uur zit er weer op. Verzorgd door Peter den Boer techniek en Fred Koosberg presentatie. En direct na het nieuws nog een uur.